Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Anders Breivik, jarige Noor, heeft toegegeven dat hij de terreurdaden van vrijdag in Oslo en op het eilandje Utøya heeft gepleegd. De rechter moet bepalen of de zitting openbaar is of niet. Verder kan worden bepaald dat Breivik afgezien van zijn advocaat niemand mag spreken en geen nieuws mag zien of kranten mag lezen. Breivik mag zelf ook spreken op de zitting, maar hoe uitgebreid is niet duidelijk. In Noorwegen kan maximaal 21 jaar cel worden opgelegd. Als de veroordeelde volgens de rechter daarna nog een gevaar is, kan dat met steeds 5 jaar worden verlengd. Aan het begin van de middag wordt in Noorwegen een minuut stilte in acht genomen voor de 93 doden die vrijdag vielen. Het kamermeisje dat oud-IMF-topman Dominique Stroos-Kaan beschuldigt van verkrachting... heeft een interview gegeven aan het weekblad Newsweek en aan een Amerikaanse tv-zender. Daarin zegt ze dat ze haar naam wil zuiveren omdat ze nu voor prostituee wordt uitgemaakt. In Newsweek beschrijft ze hoe Stroos-Kaan haar op zijn hotelkamer tot orale seks dwong... Over haar geloofwaardigheid zijn twijfels ontstaan, zo heeft ze gelogen om aan een verblijfsvergunning te komen. De democraten in de Amerikaanse Senaat willen de komende 10 jaar 2500 miljard dollar bezuinigen. De overheid mag een vergelijkbaar bedrag extra lenen, genoeg voor dit jaar en volgend jaar. De republikeinen willen de schuldlimiet verhogen met 1000 miljard dollar. Dat betekent dat begin volgend jaar een nieuw akkoord nodig is. democraten hebben dat plan afgewezen. Voor 2 augustus moet er een oplossing komen voor de begrotingscrisis. In de Melkweg in Amsterdam heeft Prince vannacht een verrassingsconcert van bijna drie uur gegeven. Prince zou dit weekend eigenlijk optreden in Oslo, maar vanwege de aanslagen ging dat niet door. Komende nacht treedt Prince weer op in de Melkweg. Morgenavond staat hij in Ahoy in Rotterdam. Dat concert was al gepland. Het weer in het noorden en noordoosten veel bewolking en nog wat regen.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 Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día Perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama, me me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Zo.